Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het zijn halve procent omhoog gaat. Israël spreekt tegen dat er een staakt het vuren is afgesproken met Palestijnse militanten in de Gazastrook. De islamitische jihad, die sinds gisteren tientallen raketten op Israël afvuurde, zei eerder vandaag dat er zo'n bestand is bereikt. Israël nam wraak voor de aanvallen met enkele tientallen luchtaanvallen in de Gazastrook. Het was de grootste geweldsgolf tussen Gaza en Israël sinds een korte oorlog in 2012. De Fiat heeft vandaag invallen gedaan in vijf panden in Maastricht, Sittard en Nut. Een van de panden was het kantoor van woningstichting Vitaal Wonen in Limbricht. De Fiat doet onderzoek naar twee oud-directeuren van die woningstichting. De verdachten zijn vader en zoon. De zoon volgde een paar jaar geleden zijn vader op als directeur van Vitaal Wonen. Hij werd vorig jaar ontslagen nadat de Raad van Commissarissen had geconstateerd dat hij stiekem betalingen aan zichzelf deed. Het weer. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt tot 4 graden. Plaatselijk tot rond het vriespunt en soms is het mistig.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 Eh, ja, je hebt in Hilversum heb je van die mooie kuchknoppen. En op het moment dat je dan eh, moet gaan praten, dan moet je zelf eh, weer enorm gaan hoesten. Zes minuten over acht eh, geworden bij Alternative FM. Je hoort nou al een beetje op de achtergrond dat we weer live muziek hebben. Niet zo hard als vorige week, toen een deel van de buurt aan het opgeschud is geweest. Tenminste, ik zeg het weer heel krom. Toen wij ervoor zorgden dat de buurt een beetje wat... zorgden we wat voor opschudding in de buurt. Hé, hé. Dat is een beetje goed. Nederlands. Eh, nu is er eh, een simpel akoestische gitaar. Plus een, eh, een akoestische gitarist. Tenminste, hij is niet akoestisch. Maar hij speelt wel op een akoestische gitaar. Dat is Sander. En aan de andere kant hebben we Ariane Abbestee staan. die, die is al, al hier eerder geweest. Eh, sterker nog, ik geloof dat dit de derde of de vierde keer is inmiddels... Eh, bij uh, eh, CFM Zandvoort in het programma Alternative FM. ooit nog eens een keer een legendarisch programma gehad hier op de vrijdagavond. Zaterdagavond hoor ik zelfs. van Marcus van Dam met onze vriend Jan Fransen dat was nog dat waren nog eens Dat waren nog geloof ik. Man, man, man. Ja, en eh, toen heette de band ineens One More Band. Dat was toen. Eh, wij zeiden op een gegeven moment, eh, ja, toen ze uit elkaar No More Band. <laughs> Dus, ja, ja dat krijg je natuurlijk. Hè? Dus dat was een beetje de, de, opmaat. Vincent zat er toen bij. Stefan zat erbij. ik ben alleen de naam van de drummer even kwijt. Maar goed, die, die zat er ook bij. En Ariane zelf dan. Eh, volgens mij heb ik hem... Nee, ik heb hem thuis liggen. Het is ja. Nou, ik heb de USB-stick nog. Wacht even. Ik ga toch even iets... Eh, dat vind ik altijd wel leuk. Eh, <laughs> ja, ik, ik heb nog wel iets van, de, van de band waar Ariane mee, mee begonnen is. ik ga hem toch even bijzoeken. Want dat vind ik, vind wel leuk. Want hoe, hoe, hoe, hoe, klonk dat? Nou, dat, dat, dat klonk anders. dan moet ik even zoeken hoor. oh hier. Kijk, dit mapje heb ik nodig. Ja, kijk eens. Kijk eens. Het staat, uh, eh, daar staat er ook. Eh, staat er ook. Het zijn ook nog live opnames. Ehm, laten we eens even er een eh, bij pakken die wij ooit hebben gemaakt in de oude studio. Dat was op het Gasthuisplein. En toen klonk het ongeveer. Marcus, welke schuif had ik, heb ik ook altijd weer nodig van, van dit ding? Deze? Ja. dat klonk ongeveer zo. Laten we eens even luisteren hoe dat klonk. Let's go. klein stukje. Heel klein stukje dan hoor. Eh, goed, inmiddels heeft ze zelf ook uh, plaatsgenomen, Arianna. Uh, eh, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat was, dit was de One More Band. Ja, dat is echt ver verleden. ik geloof een jaar of, nou, zeker vier, vijf terug denk ik. denk ik, 2009. Ja, nam ik maar, eh, Maar jullie hebben als One More Band ook nog meegedaan aan de Rob Agda kan ik eh, mij herinneren. En dat was het jaar waarin onder andere Ravolva in zat en John Doe's Revenge. Ja, dat klopt. Ja, dat was toen. Ja, eh, en John Doe's Revenge, die werd het uiteindelijk. Dat, dat is ook weer een hele legendarisch verhaal. Dat hadden wij, die hadden wij hier in de studio. tenminste, in de oude studio. En toen moesten we nog, nog een, een of andere deur eruit uh, shoren. Anders eh, konden we de, de drummer niet kwijt. En Suus de Groot die zat ergens eh, nou, eh, half buiten, half binnen. Dus, <laughs> maar leuk dat je er bent. je hebt Sander meegenomen? Ja, dat klopt. Ja, waar, waar ken jij Sander van? Sander ken ik van het conservatorium. We hebben ah. elkaar vier jaar bij elkaar in de klas gezeten. Ja, dan is het het, conservatorium van in Holland, hè? Ja, klopt. Ja, Eigenlijk begon het ooit in Alkmaar. Ja? En halverwege zijn wij naar Haarlem verhuisd. Ja, eh, je bent dan al een eh, lange tijd in de muziek eh, al bezig. Ja. ja hoe, hoe, is het nu op dit moment gesteld met, je, met, met jou? bestaat Ride as Rain nog bijvoorbeeld? Ja, Ride as Rain bestaat ook nog. Die bestaat ook nog. Ja, dat dus is eigenlijk een beetje beter. eigenlijk is dat het gevolg van One More Band. Dat is het vervolg, hè? Met, met Gijs. Andere, ja, andere samenstellingen inderdaad. En Vincent zit erbij nog. Ja. en ik meen ook nog een, uh, een eh, toetsenman die ook in de Rob Akda finale gaat meedoen. Ik ben even gauw zijn naam kwijt. Wie was dat ook weer? Eh, nou, de toetsenman nou, nou dat niet de toetsenman. die staat niet in de Rob Nee, maar, maar, nee hij, heeft wel meegedaan in de voorrondes. Ja, klopt. Dat klopt. Dat heeft hij wel meegedaan. Zeer, met dat Ja, we zijn allemaal lekker multi, aan multitasken. Ja, <laughs> maar goed, Louis heet hij echt? Ja. Louis, ja. Ehm, die, die, ja, dat, jullie zijn ook met eh, Riders Rain geloof ik nog steeds met z'n vieren? Of is nee, nee, nee, we zijn met Riders Rain... Eh, met z'n zevenen eigenlijk Zo. We hebben ook nog twee backingzangeressen erbij. Oh. Riders Rain is echt een uh, ja, gezelligheidsband. Feest, gezelligheidsband. ja. Gaan jullie ook nog uh, koffertjes spelen of gewoon ook eigen nummers noemen? Met Riders Rain spelen we ook covers inderdaad. Maar het, gaat om de eigen werk. Maar we hebben, als we een twee uur moeten vullen, dan hebben we er wel wat koffers bij. Ah, oké. Okay. Ehm, nog eh, dan even over wat jij eh, zelf doet. Want dit is eh, jouw eigen, klopt, dit is, je eigen onderneming, om het maar zo te zeggen. Ja, klopt. Dit is echt mijn solo project, zoals ik het zelf maar noem. Ik ben wel begeleid door band. Maar het is wel echt mijn eigen ding. Dus ik bepaal lekker eh, alles. <laughs> <laughs> dat ik mag zeggen wel wat fijn. Die, eh, wel en niet mag doen. ja, dat is, dat is wel fijn dat je dat, eh, dat, je dat hebt. in ieder geval. Ja, nee, ik, ik, ik, merkte wel dat ik niet, met Riders Rain niet voldoende mijn eigen kwijt kon. Mm. En het is, het is een deel van wat ik heel leuk vind. Maar ik vind nog zoveel andere dingen leuk. Dat ik dacht, ik ga er ook iets anders naast doen. En dat is Ariana geworden. Ja. ja. we hebben ook ergens hier nog een, een album van jou liggen. Eh, die hebben we toen, eh, toen de tijd van jou gekregen. Tenminste, in ieder geval, ik heb hem eh, in bezit. Ja. is dat een beetje wat, wat, wat jij doet? Dat, dat wat, je, wat je daar onder, de, onder, haar, onder je eigen naam hebt uitgegeven? Dat, ja, klopt. dat wat albumje wat jij hebt, dat is een akoestische verzameling mhm, eigenlijk. van mhm. allemaal gitaarzang. Ja. En ehm, dat was... Ja, toen natuurlijk mijn eindexamen op het consultorium heb gedaan... was dat een beetje die periode. En daarna ben ik eigenlijk met de band nummers gaan arrangeren voor een gehele band. Ja. En eh, toen zijn we ook, eh, en hebben een demootje opgenomen met de complete bezetting. En ehm, zijn we lekker veel gaan spelen. En nu ah. zijn we dus eh, zoveel mogelijk aan het optreden. En er komen ook steeds weer nieuwe liedjes bij. Dus ah, we zijn dus, nog steeds in ontwikkeling. Jullie zijn steeds in ontwikkeling. Nou, dan gaan we Sander er ook nog even, even bij halen. Sander, hallo. <laughs> Hi. Hi. Ehm, ik, hoorde net van Ariane dat jij samen met, met haar op het conservatorium eh, heb gezeten. Ja. CQ nog steeds zit? Of, eh, eh, nee, een tijdje, <laughs> afgestudeerd. een tijdje afgestudeerd. Ja. doe jij nu ook wat in de muziek? nee, ja, helemaal niks. helemaal niks? <laughs> nee, maar... Nee, grapje. Nee, ik bedoel, naast dit, of, of, ben jij een van de vaste begeleiding, begeleidende muzikanten? Van, van... ja, onder andere. Ja. Ik, ik, zit dan bij, bij, Ariane in de band en daarnaast een beetje geld verdienen, zeg maar. Dus lesgeven, alles wel een goede optie in de muziek. Ja. Dus, eh, en daarnaast heb ik nog een paar projecten lopen. Oh, dus, eh, dus, het is niet eh, helemaal dat je tandeloos en werkeloos eh, oh, door, door het leven Tegenovergestelde. <laughs> Oké. goed, ik, ik ga toch nog even iets erbij pakken van, van de demo die jij hebt meegenomen. Nou, of, of staan daar nummers op die jij toevallig gewijs ook ehm, vanavond gaat nou, spelen? Je kan, de, je kan de, de eerste of de laatste kun je wel, kun je wel draaien. Die, spelen we niet. Die spelen jullie niet. nou, dan gaan we dat eens even erbij pakken. Dit is, dit, dit, is dus vrij recent, neem ik aan. Wat, ja, dat is een eind eh, september is dit uitgebracht. Ja, het staat ook op 2013. Lock You Up, Naked. Naked is, dat staat eh, volgens mij ook op dat Ja, dat klopt. Die staat ook op die eh, akoestische. En Let's Build a House. Ja. Let's Build a House heb ik ook een, video, een videootje bij gemaakt. Zo op YouTube te bewonderen. Dus je kunt die misschien wel leuk draaien. Dat is misschien wel leuk. Nou, ja, nou ja, goed. Die, in ieder geval <laughs> gaan we, gaan we nu eerst uh, you, ah, you Up draaien. Dat lijkt me, lijkt me wel leuk. En dat klinkt dus zo. and dinner too, yeah. Ja, dat was eh, de kop eh, die eraf is. Luck you up, uh, Ariane. Dat was wel even leuk. Ehm, voordat we verder gaan praten, ga ik eerst nog even iets anders doen. namelijk een aankondigingetje maken wat aanstaande vrijdag, dat is morgen, in de PX, de Piers, gaat plaatsvinden. Want hij gaat zijn album presenteren. Ik heb het over One Clueless Friend van het King Forward record label Dick Kwakman is zijn naam. Tenminste, dat schuilt achter One Clueless Friend. En dit nummer, dat heeft, eh, hebben we al de hele tijd eh, gespeeld hier bij uh, Alternative FM. Het nummer dat heet From the Sea. Hush now little child, just close your eyes. Sail away on your boat of dreams, make sure you travel light. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. Doctors, get out of sight. i I'm a million miles from home. I'm a million miles from cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me, for you and me. Look eye and eye, in the eye and tell me you are not lying Ran down that hill, lost our fear, now we weren't frightened. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on, but it was a slippery slide, yeah. Cause I'm a million miles from home. Sure, there's a brighter future for you and me. mournful night, hollowed morning's nine now. I broke out of my personal load, I escaped with steady stride, yeah. I told myself to walk on, I told myself to walk on, I told myself to walk on to the early morning light, yeah. Cause I'm a million miles from home there's a brighter future for you and me. Cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and staat hier een beetje raar te kijken van ons ja. die tegen elkaar keer gaan. Ja, ja, ja, dat doen we elke week zo wat. Eh, dat is nog niks nieuws? Nee, nee, dat, dat, gaat bijna elke week zo. En het gaat ook altijd goed, dus, eh, dus bijna altijd. Bijna. Bijna. bijna. Het is af en toe ook nog wel eens een beetje jammer dat er eh, wel eens dingen niet goed gaan. Maar ach. dit was Ella Alpha met Recovery. Dat was het nummer wat je hebt kunnen beluisteren. Daarvoor hoorde je niemand minder dan Dick Kwakman. Beter bekend onder de naam One Clueless Friend. Hij gaat morgen zijn album presenteren in de Piers in Volendam. Dan eh, hoop ik eh, dat er eh, toch nog wel wat mensen op af gaan komen. Nou, ze staat er klaar voor en Sander zit er klaar voor. dus ik zou bijna zeggen, ik laat mij graag verrassen. Start of something. day. Oh, how much I would like to stay. But tomorrow is already waiting for me. I must be patient and see. Is this the start of something good? Or am I getting it wrong now? Is this the start of something good? Or is it just my song? wide awake. I don't want this to end. Increasing tension, I better not stay. And so I leave, hoping you feel the same way. Is this the start of something good? Ja, ja. Applaus voor je. Ik eh, zou je willen uitnodigen om alvast het... Eh, tweede nummer te gaan spelen? Oh nee, sorry. Ja, ik heb... Eh, <laughs> dat is mij. Eh, nee, nee, nee. Goed, ik eh, ga eerst... Weet even, je ja, nee, nee, nee, nee, oh. nee. Ja, dat hadden we zo... ik was eventjes van mijn stuk afgeblazen. Nou, oké, dan ga ik... Jezus, ja. Ja, ik ben niet helemaal... maar goed, dat heeft ook bepaalde reden. Maakt niet uit. Ah. Ik, ik, ik, wat ga ik eens even draaien? Ik, ik denk dat ik deze maar eens even erbij pak. nou, huppatee. Laten we eens even horen komt dat goed? Komt het goed met deze? Hoop het wel. Ja, inderdaad. Sarah Barales en Manny de Maas. Too many things I haven't done yet There's too many sunsets I haven't seen Can't waste the day wishing it slowed down. You would have thought by now I'd learned something. get stuck in a loop get to you. Many the miles. Ooh. Sarah was dat eh, op uh, Alternative FM. Zou je niet 1, van die verwachten dat we dat eh, gingen draaien. meestal willen we ook nog wel eens een beetje dampende herrie erop op kwakken. Maar dit keer is het toch wel heel erg gelikt. Smooth, alles. Maar dat is ook een beetje de stijl wat bij jou past, geloof ik. Ja, klopt. Ik heb haar inderdaad meegenomen omdat ik haar heel inspirerend vind. Zij, ja. Ten eerste is het een gekke zangeres, uiteraard. Ja. ze zit achter de piano, wat me ja, wat, wat mij ook een beetje stimuleert om liedjes te schrijven een piano. Daar kan je wel wat mee. Ja. En ehm, nou ja, als ik dan iemand eh, een voorbeeld moet noemen, dan vind ik haar wel een voorbeeld. Eh, en haar nummers zijn lekker aansprekend, lekker gezellig. Ja. Ehm, ook over bijvoorbeeld, eh, ik zat even op de website te neuzen van jou. dus zie ik ook staan, songwriter. Ja, precies. lukt, lukt dat, gaat hij er goed af? Ja, nou, dat, is, dat is waarom ik dit ook doe. Ja. Dit singer-songwriter project eigenlijk is het. Is, is er omdat ik songwriter ja. dat, dat, vind ik echt eens leuk om Maar zie jij jezelf meer als singer-songwriter... of toch meer eh, dat, dat werk wat, je, wat we dus net hebben gedraaid... Sarah Barales. Mhm. Eh, ben jij meer dat of ben jij toch meer een... Nou, ja, Sarah Baralis is in feite ook een singer-songwriter. Mhm. Alleen zij heeft een hele band al mee. En dat is wat ik ook doe. Ja. Ik ben zelf een singer-songwriter, maar ik speel niet in mijn eentje. Ah, dus zo... Eh, ja, want ik zing en ik schrijf liedjes. Ja. <laughs> ja, dat is eigenlijk de definitie van singer-songwriter. Ja. <laughs> ja, ja, ja singer-songwriter. Ja, ja, ik heb altijd het, romantische beeld van... Eh, iemand op een eh, krukje, gitaartje, gitaar, ja. dat, dat, dat, dat idee. Maar dat is het natuurlijk, ja, dat is de, niet basis. Per definitie, is niet per definitie nee. Ehm, goed, dan, dan zie ik, als ik je hele cv eens even, gewoon er eens even bij pakken, zie ik onder andere dat je ook eh, de musical school heb gedaan. In het eerste christelijk lyceum. Maar eh, aan musicals. Ik heb ooit hier bij CFM heb ik gewerkt met één eh, mevrouw, Joyce Vastenhout. Oh, ja. Zit nu uh, Joyce Graas. En, heb ik bij de, in de klas gezeten. Heb je in de klas <laughs> gezeten? ja, een Wat is dit? Dus, ik had al zo'n vermoeden, donkerbruin vermoeden. Jij hebt bij haar in de klas gezeten. En nu krijg ik gewoon de bevestiging. In ja, in de, in de, eerste alleen hoor. Ah, okay. Eerste klas. het is wel heel erg leuk. Want zij heeft dus een music... de, de Dutch Academy Performing of Arts gedaan. Dat is dus in Zoetermeer. Maar dat is totaal niet te vergelijken met eh, datgene wat jij gedaan hebt. Ik eh, zou het niet kunnen zeggen. Ik heb geen idee. Nee, nou ja, goed. Eh, jij hebt de Music Academy in Holland gedaan. twee jaar geleden klaar. Ja, in 2012 ben ik afgestudeerd, ja. ja. Eh, wat kun je ermee met, met, met, eh, dat, eh, met dat papiertje? Ja, dan ben je in ieder geval volleerd songwriter en muzikant. Maar, ja, en, en ook docent ben je dan ja? bevoegd. Ja. ja, dus dat, dat is wat ik het meeste doe. Ja, dat doe ik het meest. Ik, ik, ik, geef drie om vier dagen per week les. De week drie, de andere week vier. Ik heb thuisleerlingen en ik geven op de Rock School in Leidenles en op de muziekschool De Boddenstreek uh, in Lissen. <laughs> Dat, dat, verhaal over die Rock School, dat, dat vind ik dan toch eh, weer, weer iets heel anders eh, dan dat, dat wat jij nu laat horen. Dat, dat, dat vind ik toch... Uh, of, of zit het nou, de rock, de rock je denkt natuurlijk aan heftige dampende rock, zoals je dat eh, eh, net zegt. Zo'n rockbitch die dan in één keer eh, staat stevig uit te halen op een podium. Maar ja, nee, maar dat, is dus, dat is gewoon een stoere naam voor een muziekschool mm. eigenlijk. Rock School is een, ja, een particuliere muziekschool in, in Leiden. En de, de eigenaar heeft hem de Rock School genoemd, omdat dat wel aansprekend klinkt voor jongeren en kinderen om daar op les te komen. Ja, dat gaat wat, dat gaat wat naar beneden. Ja, leuk, leuk. Ja, ik zag het al aankomen. dat was de camera. ja, de camera die, nou goed, ik weet niet of die nog werkt <laughs> Eh, maar goed, oh, ik, zag het, ik, zag het, ik zag het. Zwartkracht, jongens. En puinhoop die ergens op, la, op laffe randjes staat. En, dat, en, dat, eh. en dat, dat bord, dat moet daar gewoon niet staan. Eh, dat, dat is leuk. valt dus- ook echt eens per week pleurt af. En nu, nu toevallig in onze... Ah. Zet het nou maar gewoon lekker tegen op de grond, hè. Want anders dan ja. donderstraat het Dat blijft ook niet staan. Nee, dus <laughs> gaan we het weer terugzetten. Ah. Nou, dit was live ook te volgen op onze webcam. Hè. oh, wat spanning is het. De reden dat het stomme bord hier ook überhaupt op dat glas staat. Ja, goed, er is, eh, ik weet niet wie dat ah. allemaal weer bedacht heeft. Ehm, goed, we gaan weer terug naar het eh, gesprek. Want we hadden het over de Rock School. Ja. Ehm, die Rock School, eh, dat is dus voor, om mensen aan te trekken, jongere mensen aan te trekken. Merk je daar al iets van? merk daar iets van. Nou ja, het is, de, de leerlingen zijn bijna allemaal onder de 20, laat ik zo zeggen. En ik heb zelf dan alleen zangleerlingen, maar er zijn ook eh, drums en eh, gitaar, bas, mhm. piano. Je hebt alles. En je hebt ook bandcoaching, dat soort dingen. Je hebt er zelfs danslessen. Bandcoaching, daar gaan we, dus, eh, gaan we het zo nog even over hebben. Maar eerst gaan we nog even iets draaien van jouw USB-stick. Want die hebben we ook <laughs> nog, nog, nog bij, bij ons. Ehm, ik zie hier ook iets staan. Dat, dat is 20-something. Oh ja. Ja? ja, zal ik het toelichten? Ja, mag, mag. <laughs> dat is van Jamie Cullum. Ja. En ja, ik ben zelf zeg zich wel fan van jazz. Ja. Alleen het moet toch wel een beetje toegankelijk zijn. En Jamie Cullum heeft natuurlijk een hele goede combi tussen pop en jazz gevonden. Ja. En 20 Something is de titelsong van zijn al, eerste album, geloof ik. Ik weet niet of het eerste is, eerlijk gezegd. Maar eh, het is een heel gezellig, uh, ja, jazzy popliedje. Dus uh, die vond ik wel leuk om te We gaan een beetje in de jazzfeer. Maar ja, goed, een week of twee geleden hadden we hier ook heel veel soul. Maar toen hadden ah, we René van Kolm hier te gast. En die had heel veel soul bij zich. Dus, <laughs> dus dat, dat is ook wel heel erg leuk. Dit is dus de andere variant. We gaan lekker een beetje jazz draaien hier bij Alternative FM. After years of expensive education, a car full of books and anticipation. I'm an expert on Shakespeare, and that's a hell of a lot. But the world don't need scholars as much as I thought. Maybe I'll go traveling for a year, finding myself or start a career. I could work for the poor, and though I'm hungry for fame, we all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym so I don't get fat. On things more easy with a tight six pack answers, who do you trust? I can't even separate love from lust. Maybe I'll move back home and pay off my loans. Working nine to five, answering phones. Don't make me live for my Friday nights, drinking eight pints and getting in fights. twenty something. Maybe I'll just fall in love. That could solve it all. Philosophers say that that's enough. There's surely love ain't the answer, nor is work. The truth eludes me, so much it hurts. But I'm still having fun, and I guess that's the key. I'm a 20 something, and I'll keep being me. Do da da da. do I'm a 20 something is ineens afgelopen. Eh, dat was eh, Jamie Callum. Ja, eh, sorry, maar ik moet, moet al dat ogen en oren in mijn... ja, dat, dat is onder het... Multitasken, niet jouw ding, hè? Nee, dit is onder het kopje... Wah, wah, wah. wah, <laughs> Een beetje jammer. goed, inmiddels is, zijn Ariane en Sander weer er helemaal klaar voor. ik, had het dus net mooi dat jij de introductie deed. Ik ben heel nieuwsgierig wat het tweede nummer is wat, wat je vanavond laat horen. Het tweede nummer wat wij gaan doen is Naked. Ah, die staat ook op het eh, album, Die staat inderdaad en op mijn akoestische eerste albumpje. In de akoestische versie. En hij staat op mijn eh, een demo. In hele bandversie. En nu doen we hem weer een beetje anders. Weer met z'n tweetjes. Eh, het is eigenlijk best wel, een, best wel een beetje een rocknummer. Alleen ja, dat is dan nu net weer even teruggebracht naar wat rustiger. Ik, ik, laat, ik laat me verrassen. Ja, dank je. naked on top of this scaffold. Don't want them to see me naked, hated on top of this scaffold. Don't wanna be the one hated. Where are my clothes, my dignity? Was I supposed to share naivety? Where is my heart, my victory? I got stuck in the seal, losing my credibility. top of this scaffold can find my last words hollow, shallow on top of this scaffold. Don't want them to think shallow. Where are my clothes, my dignity? Was I supposed to share naivety? Where is my heart, my victory? I got stuck in the silt, losing my credibility. Don't naked, embarrassed, presumptuous eyes on me. Yes, here I stand on top of this scaffold, and I'm going down. my dignity? Was I supposed to share naivety? Where is my heart, my victory? I got stuck in the sale, losing my credibility. Oh, oh, don't dat was hem. Eh, eh, inderdaad, het, het, het, doet mij een beetje denken aan dat eh, album, wat, de albumversie wat we hebben, hebben gehad hier. deze, deze is klein, vind ik. Deze is klein? Ja. hoe bedoel je? Nou, gewoon kleiner van opzet. Hij is op het album is hij net even ietsje voller. En dan heeft je natuurlijk eh, de demo. Eh, oh ja. dat bedoel ik ermee te zeggen. Ja, jij hebt in dit natuurlijk twee versies gehoord waarschijnlijk. Ja. Eh, die, die met akoestische gitaar en zang van, is ehm, daar ook nog met effecten en weet ik wat allemaal. waardoor die inderdaad wat, wat voller klinkt. En hier is natuurlijk ja, iets droog. droger. Ja, klopt. Met af en misschien hier en daar misschien een klein glampje. Maar goed, dat, <laughs> dat, dat, dat maakt niet uit. we gaan even muziek draaien. En dat doen we met Nancy Brick ook iets wat, eh, wat eh, Marcus en ik eh, toen bedacht hadden. Van, ze wilden iets op vinyl uitbrengen toen. Hè, na dat album wat ze hebben gepresenteerd. Ja, en vinyl is toch wel mijn favoriet nog steeds. Ja, en uiteindelijk hebben we er ook verder niks meer <laughs> over gehoord. <laughs> ik dat is weer een beetje jammer. Ja, dat, goed, maakt niet uit. Het had anders kunnen lopen. Het had anders kunnen lopen, maar Nancy Brick en The Road. separate dat waren ze. Ron en Rieneke, oftewel Nancy Brick. Uh, dat is wel heel erg rustig eh, als ik eh, jou... ja, is... Ik ben er even bij onderuit gaan zitten. <laughs> het is, het is, dit is echt heel echt... ja, hoe moet ik het zeggen? gewoon heel ingetogen. Ja, is wel Over, over liedjes gesproken. gisteren werd het Songfestivallied ten gehore gebracht in De Wereld Draait door. Iedereen heeft uh, zowat een eh, mening over. Dat was, ik vond het ook zo'n ingetogen nummer. Heb jij het toevallig eh, beluisterd? Mm, ik moet bekennen dat ik het helemaal heb gemist. Heb je het gemist? <laughs> Heeft Sander het toevallig gehoord? Nee. nee. Je hebt het ook gemist. Ja. Ja, eh, nou ja, goed. Ik, ik, ik vind het een ingetogen nummer. Ik ben wel benieuwd Ja, nou ja, dat, dat, dat zijn er meerdere. Maar eh, ja, we gaan het hier natuurlijk nu niet even laten horen. Dat, eh, <laughs> dat begrijp ik natuurlijk wel. maar dat, dat, ja, omdat half Nederland het nu toch al weet... dan hebben we, heeft het ook weinig zin om dat hier gewoon te laten horen. Maar ja, dat is, ik, ik zeg, het is een gewaagde, gewaagde keuze. Ik volg wat dat betreft Cornel Maars. Die zegt dat ook. Ehm, nou, ik, eh, we, gaan er nog even eentje draaien nog eh, tot aan het nieuws. Eh, dat is ik heb hier iets. Katie Toenstal. Waarom Katie Toenstal? Oh ja, ja die vind ik ook wel inspirerend. Ik, ik weet niet, zij is van wat langer geleden dat ik dat luisterde. En dat was, vond ik, ja, ook heel prettige muziek om naar te luisteren. En ook, het is ook echt een singer-songwriter. Natuurlijk, zit het eigenlijk alles in haar eentje zelfs. Dus ja. Ja, vond, ja, vond ik inspirerend. Dus ja, dacht ik, die eh, laat ik ook even horen. Other Side of the World. Eh, ja, dat, staan er meer werkjes eh, van Katie Toenstal in jouw kastje? nou, thuis, ik heb alleen één, album van haar. En daar heb ik deze van gehad. Dit is wel ook weer een rustig liedje overigens. Ja. <laughs> Nou Voordat ja. de mensen in slaap vallen. Ja, nee, nou goed, maar we gaan zo direct nog wel iets zoeken wat, wat meer... Ja, is goed. Eh, goed, eh, ik neem aan, eh, dit gaan we wel redden tot aan het nieuws van 9 uur. Ja. Zo helder zien denk ik ook weer niet. Nee, goed. <laughs> ik, weet het niet hoe lang die duurt. Ik, ja, nee, dat, staat niet op het bestandje geschreven. Maar goed, ik, ga hem gewoon... Uh, ik nou, ga hem draai hem uit. Ja, nou ja, dat, dat, dat, is over dat, dat, dat, dat, redden. Hier is Katie toenstand tot aan het nieuws van 9 uur.